Twee jaar lang was er een daling, maar in 2009 groeide het aantal illegale arbeiders met een kwart tot 2500. Bijna een derde van die illegale kwam uit Bulgarije of Roemenië. Volgens de arbeidsinspectie neemt vooral in de bouw de illegale arbeid sterk toe. Bedrijven zouden vanwege de crisis goedkope krachten willen inhuren. Handelsmaatschappij Trafigura spreekt tegen dat Ivoriaanse vrachtwagenchauffeurs zijn omgekocht in de zaak rond het gifschip Koala. De vijf chauffeurs vervoerden in 2006 chemisch afval... dat door de Probo Koala naar Ivoorkust was gebracht. Het schip was door Trafigura ingehuurd. Volgens Nova en de Volkskrant zouden chauffeurs hebben verzwegen... dat ze ziek waren geworden na het transport. In 2006 ontstond ophef nadat er in Ivoorkust mensen ziek werden... door afval uit de Probo Koala. De Amerikaanse president Obama roept een commissie in het leven die de olieramp in de Golf van Mexico moet onderzoeken. De commissie bekijkt de werkwijze van oliemaatschappijen en het toezicht daarop van de overheid. Mogelijk bereikt de olievlek door een sterke zeestroom binnenkort ook de kust van Florida. In Hoek van Holland zijn zeker drie strandpaviljoens door brand verwoest. Er waren geen mensen aanwezig toen het vuur ontstond. Een agent ontdekte de brand toen hij langsreed en de vlammen uit het dak zag slaan. Amerikaanse voedselproducenten beloven dat ze de komende jaren het aantal calorieën sterk gaan terugdringen. First Lady Michelle Obama heeft dat bekendgemaakt in haar campagne tegen overgewicht. Ze zegt dat over twee jaar het aantal calorieën met een biljoen omlaag moet zijn gebracht. De 16 producenten hebben een kwart van de Amerikaanse voedselmarkt in handen. In Mexico hebben archeologen mogelijk een van de oudste graftombes van Midden-Amerika gevonden. De tombe is naar schatting 2700 jaar oud volgens archeologen duizend jaar ouder dan de graven van de Maya's. Tot besluit nog het weer. Zonnig en vanmiddag stapelwolken en een enkele bui.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 Is it me or is it me or is it me? Is it me or is it me? Is it me or is it me? Is it me or is it me? Is it me or is it me? no.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 Is it worth the energy? I leave it up to you. And if you got something to say, time I look at you, you'll be who I want you to, and I'll do.